Indonesië gaat vandaag naar de stembus. De 190 miljoen stemgerechtigden mogen een opvolger kiezen voor president Widodo, die na twee termijnen niet herkiesbaar is. De presidentsverkiezing is een nek-aan-nek-race geworden tussen de gouverneur van Jakarta en een ex-generaal. De gouverneur staat bekend om zijn aanpak van corruptie, terwijl de ex-generaal juist meer banden heeft met het oude regime. De stemlokalen sluiten om 8 uur vanmorgen onze tijd. De eerste resultaten volgen 4 uur later, maar de officiële uitslag is pas rond 21 juli. De man die de Amerikaanse stem van Pinocchio insprak in de gelijknamige Disney-film is overleden. Het was de beroemdste rol voor Dick Jones, die 87 jaar is geworden. De stemacteur had tijdens het inspreken niet door dat de film uit 1940 zo'n klassieker zou worden. Jones was niet alleen de stem van de houten pop. Hij moest ook, verkleed als Pinocchio, scènes uitbeelden om tekenaars te inspireren. Het weer nog. Vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Overdag is het erg wisselvallig en een graad of 20 gemiddeld. Vanaf donderdag is er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden.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 De Mexicaanse telecommagnaat Carlos Slim gaat bijna een kwart van zijn bedrijf America Mobiel afstoten. De op een na rijkste man van de wereld en mede-eigenaar van KPN doet dat vanwege een nieuwe wet in Mexico. Die moet voorkomen dat grote bedrijven in de telecomsector te veel macht krijgen. Met de verkoop haalt Slim ruim 15 miljard dollar op, die hij waarschijnlijk investeert in telecombedrijven in Latijns-Amerika en Europa. Het Braziliaanse elftal heeft zijn excuses aangeboden voor de grote nederlaag tegen Duitsland. Duitsland-Brazilië verloor de halve finale van het WK gisteravond met 7-1. Trainer Felipe Scolari noemt het de ergste dag van zijn leven, maar wil niet opstappen. Aanvoerder Luis verscheen huilend op de televisie. Teleurgestelde supporters staken op straat shirts en vlaggen in brand, maar rellen bleven uit. In Duitsland, in Duitsland is tot diep in de nacht feest gevierd na het bereiken van de finale. Vanavond speelt Oranje.